De zinskiet schiet al nu is lang. to die last time I'm driving my point for you, but and I don't know why. It's the power that's a heavy cloud, self into bed, and I wonder. Isolate, I wonder why nothing will happen.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 Nederland probeert morgenochtend een militair vliegtuig naar Tripoli te sturen om Nederlanders te evacueren. In Libië zijn nog ongeveer 150 Nederlanders. Een deel van hen wacht op het vliegveld van Tripoli op een vlucht. Ook andere Europese landen proberen burgers weg te krijgen. In Amsterdam is topcrimineel Stanley Hilles doodgeschoten. Hij werd in Watergraafsmeer in zijn auto onder vuur genomen. De daders zijn gevlucht in een busje. Hillis zou een handlanger zijn geweest van Willem Holleder... en stond erom bekend dat hij bij het minste of geringste zijn wapen trok. Hij wist verschillende keren uit de gevangenis te ontsnappen... onder meer uit de Bijlmerbaaiers en uit de gevangenis in Scheveningen. PVV-leider Wilders zegt geen enkele invloed te hebben gehad op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Hij reageert daarmee op theoloog Huub Oosterhuis, die zegt dat de toespraak gecensureerd was... omdat de PVV er kritiek op zou hebben... Wilders zegt dat hij nog nooit iemand heeft gecensureerd, laat staan de koningin. Ze mag van Wilders zeggen wat ze wil, maar dan mag hij er achteraf ook commentaar op leveren. Het kabinet wil de wet Bibop uitbreiden om de georganiseerde criminaliteit beter te kunnen aanpakken. Met de wet Bibop kan onderzoek worden gedaan naar de integriteit van ondernemers. Dat kon al bij onder meer bouw- en horecabedrijven. De wet moet nu ook gaan gelden voor bijvoorbeeld vechtsportgala's, de exploitatie van speelautomaten en de invoer van vuurwerk. De Formule 1 Grand Prix van Bahrein op 13 maart gaat niet door. Door protesten is het al dagen onrustig in het golfstaatje. De organisatie heeft de wedstrijd nu afgelast. Mogelijk wordt de Grand Prix van Bahrein, de openingswedstrijd van het seizoen, alsnog in